Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Leraren maken zich zorgen of ze zo nog voor de klas kunnen staan. Bijna 80% van de leraren vertrouwt de werksituatie op school niet. Ze vinden het moeilijk om genoeg afstand te houden... en ze vinden dat leerlingen laks omgaan met het dwingende mondkapjesadvies. Blijkt uit onderzoek onder leraren door vakbond Leraren in Actie. Die wil strengere regels, zoals het werken met halve klassen. Dat vindt minister Slop geen goed plan. Volgens hem moet iedereen zich gewoon aan de basisregels houden. Scholen in Frankrijk worden binnenkort beter beveiligd. Dat heeft president Macron gezegd nadat vrijdag een leraar werd onthoofd. Hij had in de les cartoons van de profeet Mohammed laten zien. De aanslagpleger, een 18-jarige Tsjetsjeen, werd doodgeschoten door de politie. Tienduizenden Fransen gingen de straat op om de vermoorde leraar te herdenken en eer te betonen aan de Franse normen en waarden. De valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Ja, vrijheid, gelijkheid en broederschap dus. Hoe de scholen in Frankrijk beveiligd zullen worden is niet bekendgemaakt. En dan was het gisteren lekker paddenstoelen zoeken in het bos. Of gewoon tijd voor een lange wandeling. Vonden tenminste veel mensen te veel, bleek in sommige regio's. Handhavers hadden genoeg werk in de bossen om mensen op afstand te houden. Zoals bij de Soesterduinen. Goeiedag, ja, u was instructeur van die eh, sportgroep net. Een camper uit Friesland was niet welkom. Ja, en dan is het, is geen bedoeling dat dit een camping wordt. Dus vandaar dat we de mensen dan aanspreken en wegsturen. Maar eenmaal in de bossen of de zandvlakte was er genoeg ruimte voor iedereen. Het is voor ons eh, vooral de toegangswegen en de parkeerplaatsen die toegang geven tot het gebied waar het druk is. Het weer, het blijft op de meeste plaatsen droog.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 tussen Wochnum en Purmerend Noord ruim een half uur vertraging. is dat 7 kilometer. Door een ongeluk bij Horen is de linkerrijstrook dicht. En tussen Amsterdam-Muidenpoort en Weesp rijden op dit moment geen treinen... door uitgelopen werkzaamheden. Er worden tot een uurtje of negen bussen ingezet.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 106.9 ZFN just because doing it Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zelfs toen de coronamelder-app al bijna af was... was de GGD allerminst overtuigd van het nut van die app. En ook waarschuwde de Gezondheidsdienst voor de haast... die het ministerie van Volksgezondheid had bij de invoering ervan, blijkt uit interne stukken. Alle woningen in Nederland krijgen vanaf volgend jaar juli een funderingslabel. Net zoiets als het energielabel, meldt het tv-programma De Monitor. Door de droogte dreigen volgens deskundigen een miljoen woningen te verzakken. Acht op de tien leraren maken zich ernstige zorgen over de werksituatie. Blijkt uit de recente peiling van vakbond Leraren in Actie. Ze zeggen dat het lastig is om in volle klassen afstand te houden... en dat er laks wordt omgegaan met het mondkapjesadvies. Dan het weer nog, vooral in het noordwesten nog een bui, later af en toe zon en een graad of 13.